vond mijn schat in Griekenland. We lagen samen op het strand en schreven onze namen in het zand. Mazuki speelde blij een lied over vreugde en verdriet. En mijn schat die ik daarachter liet. was zo mooi. De maan scheen was zo mooi. De maan scheen zacht, ze bleef bij mij de hele nacht. Tranen vielen in het zand toen we afscheid namen op het strand. afscheid namen op het strand.